vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, de insteek is ook een beetje verschillend bij Oekraïne en bij Rusland. Oekraïne wil dat Rusland onmiddellijk stopt met deze militaire operatie. Eh, Rusland zei eerder voor de onderhandelingen dat ze willen dat Oekraïne de wapens neerlegt. Eh, nu zijn ze de onderhandelingen ingegaan of de gesprekken eh, zonder voorwaarden. Dus we moeten afwachten wat er uitkomt en of we dat nu al aan het slot van deze, deze ronde zullen horen. Veel mensen proberen ondertussen weg te komen uit Oekraïne. Volgens de VN hebben sinds het uitbreken van de oorlog al een half miljoen mensen het land verlaten. Er komt een onderzoek naar de stichting Hulptroepen Alliantie van Siewert van Linden. Die verdiende miljoenen euro's met het leveren van mondkapjes... terwijl de stichting had gezegd dat ze helemaal geen winst wilde maken. Om die reden hielp Brandstad de stichting aan gratis personeel. Het Openbaar Ministerie kijkt nu of er iets strafbaars is gedaan. PostNL heeft vorig jaar weer een record aantal pakketjes bezorgd. Het waren er 384 miljoen. Het bedrijf zegt dat de lockdowns een belangrijke rol hebben gespeeld. Toen hebben we meer thuis laten bezorgen. En er stonden vanochtend lange files rond het drukste kruispunt van Noord-Nederland. Het Julianaplein in Groningen. Elke dag rijden er zo'n 400.000 auto's overheen. Afgelopen vrijdag ging het plein dicht en dat zorgt voor een hoop vertraging. Zouden we al lang te wachten? Ja, <laughs> Ben u er al zat van? Ja, helemaal. Totaal. <laughs> helemaal zat van hier. Ja. Moet het eh, elke dag doen. <laughs> De opknapbeurt gaat wel even duren. De stoplichten worden weggehaald en er komen viaducten. En moet je er toch langs, dan is het advies om de fiets of de bus te pakken. Precies. Het weer, af en toe wat dunne wolkjes, maar het is opnieuw zonnig en droog.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 Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no war. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt getapt. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. steeds op aarde, dan zinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één keer uit.